Maar nu eerst het NOS nieuws van... Robert Walters met het NOS Journaal. Zo'n 4000 mensen hebben in Boston de afscheidsceremonie bijgewoond... voor de agent die omkwam op het terrein van de Massachusetts Institute of Technology. Hij wordt aangenomen, is de 26-jarige Sean Collier... vermoord door de broers die achter de bomaanslag op de Boston Marathon zaten. De precieze toedracht is nog onduidelijk. Politiemensen uit alle delen van de Verenigde Staten waren bij de plechtigheid op het universiteitsterrein. Ze werden toegesproken door onder andere vicepresident Biden. Staatssecretaris Wekers van Financiën ontkent dat hij heeft gejocht toen hij zei niet te weten van fraude met toeslagen door Bulgaren. RTL meldde vanavond dat ambtenaren van de Belastingdienst zeggen dat de staatssecretaris daarover jokt. Ze vinden dat Wekers veel eerder had kunnen ingrijpen in de Bulgaarse toeslagenfraude omdat hij daar al lang van op de hoogte was. Zondag bleek dat Oost-Europese bendes op grote schaal in Nederland frauderen met toeslagen en uitkeringen. Wekers zegt ernstig geschokt te zijn en van deze specifieke vorm van fraude niets te hebben geweten. Gebruikers van DigiD ondervinden opnieuw problemen. Sinds dinsdagavond konden gebruikers ook al niet inloggen bij overheidswebsites vanwege een DDoS aanval. Een paar uur geleden meldde het ministerie dat de problemen waren opgelost. Nu wordt het systeem volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw aangevallen. De politie pakt minder illegale op dan is afgesproken met het kabinet. Onder het vorige kabinet werd bepaald dat vorig jaar 4800 opgepakt moesten worden. Maar agenten arresteerden vorig jaar ruim 3500 illegalen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een rapportage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politievakbond ACP is niet verrast. Volgens voorzitter van de kamp heeft de politie te veel andere werkzaamheden. Voetbal, Borussia Dortmund heeft de eerste halve finale in de Champions League tegen Real Madrid met 4-1 gewonnen. Daardoor is de kans op een Duitse finale erg groot, want gisteren won Bayern München in de andere eh, halve finale met 4-0 van Barcelona.